Een voorspoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Gesproken voor de demonstranten in Iran. De Amerikaanse ambassadeur noemde de betogers moedig. Rusland stond bij de spoedvergadering recht tegenover de VS. Iran moet zijn eigen problemen oplossen, vindt Moskou. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra is in New York. Nederland is sinds deze week voor een jaar lid van de Veiligheidsraad. Zelstra roept de Iraanse regering op om geen geweld meer te gebruiken tegen vreedzame betogers. De KNVB heeft bij Abdelak Nouri al voor zijn hartstilstand een hartafwijking vastgesteld. De afwijking werd in april 2014 geconstateerd op een echo, meldt NRC op basis van onderzoek. De KNVB zag geen gevaar voor zijn gezondheid, maar bracht toch Ajax op de hoogte. Volgens zijn familie is Nouri zelf niet geïnformeerd. NRC schrijft verder dat de clubarts van Ajax mogelijk te laat is begonnen met hartmassage toen de voetballer een hartstilstand kreeg. Zowel Ajax als de familie van Nouri zou een letselschadeadvocaat in de arm hebben genomen. Een transgender vrouw uit Chicago heeft een rechtszaak aangespannen om overgeplaatst te worden naar een vrouwengevangenis. Dion Hampton van 26 zit een straf van 10 jaar uit voor een aantal inbraken. Ze zegt in de gevangenis geregeld slachtoffer te worden van seksueel misbruik en ander geweld. De gevangenisdirecteur zou haar kunnen overplaatsen, maar in de praktijk lijkt dat zelden te gebeuren. In de twee vrouwengevangenissen van de staat Illinois zit geen enkele transgender. In de 22 mannengevangenissen zijn er 28. En Virgil van Dijk heeft bij Liverpool een droomdebuut gemaakt. Dankzij een rake kopbal van de verdediger vlak voor tijd... won Liverpool in de derde ronde van de FA Cup met 2-1 van stadgenoot Everton. Van Dijk kwam voor 84 miljoen euro over naar Liverpool. Hij was daarmee de duurste verdediger ooit en de duurste Nederlander. Het weer, het is bewolkt met soms een bui. Het koelt af naar ongeveer 3 graden. Bij opklaringen nog wat kouder.